Evi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de kust van Venezuela een olietanker in beslag genomen. Dat heeft president Trump gezegd. De aanleiding voor de inbeslagname is niet bekend. Ook is niet duidelijk onder welke vlag het schip voer, waar het vandaan kwam en waar het naar nou op weg was. Olie is voor Venezuela de belangrijkste inkomstenbron. De inbeslagname past in een trend van de oplopende spanningen tussen de VS en Venezuela. De nieuwe informateur Letchert noemt haar nieuwe functie eervol, maar ook lastig. Ze heeft tot eind januari de tijd om met D66, VVD en CDA te werken aan een akkoord... waarna er een kabinet gevormd kan gaan worden. De inhoud staat voor Letchert voorop, maar de onderlinge relaties zijn ook belangrijk, zegt ze. Ze verwacht dat er samenwerking met andere partijen gezocht moet worden. In hoger beroep zijn twee mannen tot lagere straffen veroordeeld... voor het projecteren van racistische teksten op de Erasmusbrug... tijdens de jaarwisseling twee jaar geleden. Ze moeten twee maanden de cel in. Eerder had de rechtbank hen tot een half jaar cel veroordeeld. Op de Erasmusbrug projecteerden ze teksten als White Lives Matter. Reisbrancheorganisatie ANVR verwacht weinig problemen als de Verenigde Staten inderdaad besluiten de social media van buitenlandse reizigers te gaan controleren. ANVR zegt eerst te willen zien hoe het gaat uitpakken. In het Amerikaanse plan staat dat iedereen die met een ESTA-formulier het land in kan reizen... verplicht wordt om vijf jaar aan social media geschiedenis te delen. Ajax heeft in de Champions League na vijf verloren duels eindelijk een keer gewonnen. In Baku in Azerbeidzjan werd Karabach met 4-2 verslagen. De Amsterdammers stonden tot een kwartier voor tijd nog met 2-1 achter... Door de winst heeft Ajax de laatste plaats op de ranglijst verlaten. Het weer. Vannacht is het droog en er kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen start grijs, later kan de zon af en toe schijnen.